4 uur. Amber Brandsen met het NOS-journaal. Polen wil observatietorens van 50 meter hoog... langs de grens met het Russische Kaliningrad gaan bouwen. Volgens een Pools persbureau is de Europese Unie van plan... de bouw van de grensposten te steunen. Op de zes torens worden camera's geplaatst. De beelden worden doorgestuurd naar de Poolse grenswacht. Zo moet de grens met het kleine stuk Russisch grondgebied... tussen Litouwen en Polen in de gaten gehouden worden. Volgens de Poolse douane wordt de techniek op dit moment getest en zijn de torens in juni klaar voor gebruik. In de regio Rotterdam zijn twee schietpartijen geweest. In Ridderkerk werd gisteravond iemand aan het Seringenplantsoen doodgeschoten. De daders zijn op de vlucht geslagen. Eerder op de avond werd aan de Bergse Laan in Rotterdam... een man van 20 geraakt door één of meerdere kogels. De Rotterdammer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Enkele kogels sloegen ook gaten in huizen van omwonenden. De politie heeft iemand aangehouden en zoekt uit of hij bij de zaak betrokken is. In Tikrit heeft het Iraakse leger twaalf massagraven blootgelegd. In de graven liggen de 1700 Iraakse soldaten die vorige zomer om het leven werden gebracht door strijders van Islamitische Staat. Die executeerden de Irakezen nadat ze Tikrit hadden ingenomen. De schokkende foto's van militairen die werden afgevoerd en in greppels werden beschoten gingen de hele wereld over. In het noordoosten van de Verenigde Staten zijn zeven kinderen en hun vader om het leven gekomen door koolmonoxide. Hun lichamen werden thuisgevonden in de staat Maryland. De kinderen waren tussen de 6 en 16 jaar oud. Over het lot van de moeder is niets bekend. Het gezin gebruikte een generator om elektriciteit op te wekken. Mogelijk is daarbij iets misgegaan. Het weer, de dag begint met plaatselijk wat mist. In de loop van de ochtend geregeld zon, maar in het noorden veel wolken. Het blijft droog bij temperaturen tussen de 8 en 13 graden.